Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een steekincident in Winschoten is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer is volgens RTV Noord met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er nog meer gewonden zijn, is niet duidelijk. De dader is nog op de vlucht. Het Verenigd Koninkrijk trekt nog eens ruim anderhalf miljard euro uit... voor militaire steun en hulp aan Oekraïne. Dat heeft premier Johnson bekendgemaakt. Daarmee verdubbelt de Britse regering bijna de steun. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten... aan een conflict sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. Eerder stuurde het Verenigd Koninkrijk onder meer al antitankraketten en luchtverdedigingswapens naar Oekraïne. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en verhindert dat ze naar door Oekraïne gecontroleerd gebied verhuizen. Het dodental als gevolg van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 27. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden de Cubaanse autoriteiten. Er raakten 81 mensen gewond. De explosie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Gisteren werd met de hulp van reddingshonden nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. En dan het weer nog vanuit het noorden zon.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 She finally anyone wanna go dance up on the boat? If you dare, dream of yesterday In the air, do a step with breath, a step, get your toe back. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the boat?